Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De eindexamens moeten anders, zegt scholierenorganisatie LAX. En ook middelbare scholen willen dat er nog eens goed naar wordt gekeken. Door de coronaregels, zoals de anderhalve meter, kunnen leerlingen zich niet goed voorbereiden... en is de kwaliteit van de lessen minder. Je hebt een stuk minder eh, persoonlijke begeleiding, maatwerk is moeilijker aan te bieden. En dat is wel mogelijk als er gewoon leerlingen in een klaslokaal zitten... als je oogcontact met elkaar kan maken. En dat je op die manier gewoon veel beter die stof kan begrijpen. En op deze manier zien we gewoon dat die leerachterstanden eh, eerder meer worden dan dat ze afnemen minister had al beloofd dat leerlingen extra tijd krijgen voor hun examen en ook extra herkansingen. Maar het LAX wil nu dat je alleen een centraal examen hoeft te doen voor kernvakken, zoals Nederlands en wiskunde. En je de rest van je cijferlijst krijgt op basis van de schoolexamens. Premier Rutte wil de avondklok wel iets verschuiven, maar niet later dan 9 uur s avonds. Hij moet effectief zijn. En wat eigenlijk het OMT zegt is, wil je hem effectief laten zijn... dan moet hij ergens in dat tijdslot tussen 8 en 9 voor een avondklok is een meerderheid in de Tweede Kamer nodig. Die lijkt er wel te komen, maar de partijen vinden half negen, zoals het kabinet voorstelt, wel erg vroeg. Het Engelse festival Glastonbury gaat voor de tweede keer niet door. Het gaat hem niet worden met de huidige coronatoestand, zegt de organisatie. De tickets verhuizen ook nog een keer mee, dus wie ooit voor de editie van 2020 een kaartje kocht, kan daar nu mee naar Glastonbury 2022 misschien heb je bij een verkeerscontrole wel eens moeten blazen en kreeg je bij goed nieuws zo'n gele Bob-sleutelhanger. In België gaan ze vanaf komend weekend een stap verder. Automobilisten die wel dronken achter het stuur zitten, krijgen een sleutelhanger met de naam van een overleden kind. Olivier? Domina? Demi? Is iemand die omgekomen is in het verkeer door iemand die alcohol actie van ouders van verongelukte kinderen. Ze hopen dat mensen niet nog een keer met drank op achter het stuur kruipen als ze zo'n heftige sleutelhanger krijgen. Het weer in de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. Het is een graad of 7. Morgen zo goed als droog, af en toe zon en opnieuw zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A27 vanuit Utrecht naar Almere is dicht vanwege een gekantelde vrachtauto bij het knooppunt Almere.